Een voorspoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. De politie heeft een 27-jarige Brit opgepakt in verband met de moord op ex-crimineel Martin Kok. De man liep naast Kok vlak voor die werd geliquideerd op een parkeerplaats van een seksclub in Laren. De politie heeft de man verhoord. Hij is in elk geval niet de schutter. Martin Kok stond bekend om zijn contacten in de criminele wereld. Hij zat zelf 15 jaar in de gevangenis. De laatste jaren trok hij de aandacht met artikelen op zijn misdaadwebsite. Kok hield zelf rekening met een aanslag op zijn leven. Eerder dit jaar werd een bom onder zijn auto gevonden. Minister Koenders heeft in Mali namens de Europese Unie een akkoord gesloten over de terugkeer van migranten. Het is voor het eerst dat Brussel zulke afspraken met een Afrikaans land maakt. Het akkoord moet ertoe leiden dat uitgeprocedeerde Marinezen uit landen van Europa sneller teruggaan. De EU gaat ook helpen bij het versterken van de Marinese veiligheidsdiensten en het verbeteren van de grenscontroles. Volgens minister Koenders gaat de EU ook investeren in werkgelegenheidsprojecten voor jongeren. Aankomend studenten volgen steeds vaker dure cursussen als voorbereiding op selectiedagen van universiteiten. Sommige studies hadden vroeger lotingen, maar die zijn vervangen door selecties waarbij gekeken wordt naar de beste resultaten. Commerciële bureaus bieden bijlessen aan die soms meer dan 400 euro kosten. Universiteiten en studentenorganisaties zeggen dat niet iedereen dat kan betalen en waarschuwen voor ongelijkheid in het onderwijs. Minister Bussemaker roept universiteiten op om zelf gratis cursussen aan te bieden. De dubbele bomaanslag van gisteravond in de Turkse stad Istanbul is opgeëist door TAK, een militante afsplitsing van de Koerdische PKK. De Turkse premier Yildirim ging er eerder van uit dat de PKK zelf de aanslag had gepleegd. Op zijn website schrijft TAK dat de beweging niet de bevolking, maar de veiligheidstroepen wil raken. Bij de aanslag vielen 38 doden, vooral politieagenten. 155 mensen raakten gewond. Ook twee leden van tax zouden zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het wordt niet kouder dan 5 tot 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Later meer bewolking. Lokaal een bui.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 And she's sweeter now than the wild dream could have seen her, and I watched her sleeping away. But I know I'll be hunting hard. Upon this, my dreams are depending. Through the dark, ascends the pounding of her heart. Next to mine, she's the sweetest love I could find. So I guess I'll be hunting high. ZFM. ZFM. wenst jullie allemaal fijne dagen en...